Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. In Brabant zijn verschillende middelbare scholen ontruimd. Het gaat om vijf scholen in Os en één verderop in Hees. Leerlingen van de locaties moesten aan het eind van de ochtend plotseling de gebouwen uit. volgens een lokale omroep is er via het e-mailadres van een van de leerlingen een bommelding binnengekomen. De bestuurder zou gedreigd hebben zichzelf en de school iets aan te doen. De politie is bij twee scholen aanwezig. Op alle locaties mag niemand de scholen binnen. De zoektocht naar een nieuw kabinet loopt nu al vertraging op. Gon van Strien, die als verkenner de eerste gesprekken zou voeren, stopt er alweer mee. Dit weekend kwamen er verhalen over fraude naar buiten. Van Strien zou bij een vorige baat geld doorgesluist hebben naar zichzelf. Je mijn collega Roel Bosjes. Zelf schrijft hij in een korte verklaring... zowel de hierover ontstane onrust als het voorbereiden van een reactie hierop... verhouden zich in mijn ogen niet tot het huidige werk als verkenner... waarbij de aandacht en de vragen eh, zich vooral richten op hem als persoon persoon en niet op zijn functie en rol als verkenner. En toen is die eh, gestopt. Gert Wilders heeft een vervanger in zijn hoofd en die hoopt hij morgen bekend te maken. En dit plannetje in Nieuw-Zeeland gaat waarschijnlijk niet door. We want to make sure young people never start smoking. So we are legislating for a smoke-free generation by making it an offence to sell or supply tobacco products to those aged 14 when the law comes into effect. De vorige, de vorige regering kwam met het plan om peuken vanaf volgend jaar te verbieden... voor iedereen die na 2008 is geboren. Maar de nieuwe regering ziet dat niet zitten. De premier is bang dat sigaretten dan op de zwarte markt komen... en de regering belastinggeld misloopt. Het weer, de schuur vandaag, veel regen... en die buien veranderen vanavond deels in natte sneeuw. Overdag is het een graad of 9. Vanavond koelt het af tot tegen het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden korter, maar vooral bij Amsterdam moet het verkeer nog veel geduld hebben. De A10 Oost is dicht bij knooppunt Watergraafsmeer richting het noorden na een ongeluk. Je staat daardoor ook nog vast op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Muiden en Diemen. Daar heb je zo'n drie kwartier vertraging en voor knooppunt Muidenberg heb je nog eens een half uur tijdverlies. Dus op die A1 moet je nog heel veel geduld hebben. Op de A2 staat ook nog file richting Amsterdam. Wat verder opvalt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook nog 20 minuten op onthoud.